van Zandvoort.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 internet. www.zfmzandvoort.nl 悄悄。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 away up high. I feel good, yeah. Mash the way we drop it in a mix time it. Rise and amplifying when we coming with the swing. Just following the back and the way we drop it in a mix time. It rise and amplifying when we coming with the swing. Just following. addicted to love. See a sign, but you can't read. You're still love. Another kiss is what it takes.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 go high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 In Midden-Limburg worden iets hogere standen verwacht, maar zijn voldoende voorzorgsmaatregelen genomen. De waterstand in de beken daalt alweer. Het hoogwater heeft in Limburg een man van 52 het leven gekost. Hij sprong in Linnen bij Roermond zijn hond achterna toen die te water was geraakt. De man werd meegesleurd door de stroming en verdronk. Bij de jongste volkstelling in Nepal krijgen inwoners bij het invullen van hun geslacht voor het eerst de keuze uit drie mogelijkheden. Er zijn niet alleen hokjes voor het aankruisen van man of vrouw, maar ook één voor mensen die geen duidelijk geslacht hebben. Voor zover bekend is dat nog nergens anders op de wereld voorgekomen. Het is een gevolg van de uitspraak van het Nepalese Hoge Rechtshof twee jaar geleden. Die bepaalde dat homoseksuelen, biseksuelen en transgenderisten dezelfde rechten hebben als hetero's. De volkstelling begint in mei en wordt om de tien jaar gehouden. In Almere zijn gistermiddag negen jongeren opgepakt na een relletje. Rond vier uur kreeg de politie een melding dat jongeren een ruit hadden vernield. Vijf jongeren werden daarvoor opgepakt. Korte tijd later gingen in de buurt daarvan 50 jongeren met elkaar op de vuist. Toen de politie erbij kwam keerde een deel van de groep zich tegen de agenten. Na de komst van extra politiemensen werd de groep uiteengejaagd... en werden voor de vernieling van de ruit nog twee jongens opgepakt. Twee anderen werden aangehouden...